uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam roept Nederlandse jihadgangers op hun paspoort bij hem te komen inleveren. Wie wil vechten voor de islamitische staat verwerpt volgens hem de Nederlandse grondwet. Wees dan een vent en kom maandag om half negen je paspoort bij me inleveren, zegt Abu Taleb tegen de NOS. Vanochtend stond in Trouw een brief van Abu Taleb en de Rotterdamse wethouder Eertmans... waarin ze schrijven dat jihadisten verraad plegen aan zowel de democratie als aan hun grootouders... die juist naar Nederland kwamen om hun kinderen en kleinkinderen een goede toekomst te geven. De Fransman die in mei vier mensen doodschoot bij het Joods Museum in Brussel was bewaker van gijzelaars in Syrië. Een Franse journalist die zelf in Syrië was gegijzeld zegt dat hij hem heeft herkend. De journalist zat vast met de twee Amerikanen die onlangs door jihadisten van de Islamitische Staat werden onthoofd. Hij werd in april vrijgelaten samen met enkele andere Franse journalisten. En het was al bekend dat de schutter van het Joods Museum actief was geweest in Syrië. Justitie in Egypte heeft oud-president Morsi aangeklaagd... wegens het lekken van staatsgeheimen naar Qatar en de nieuwszender Al Jazeera. Morsi zou met twee vertrouwelingen onder meer informatie hebben doorgegeven... over wapenopslagplaatsen van het Egyptische leger. Qatar steunde Morsi toen hij in 2012 president van Egypte werd. Tegen hem lopen al drie aanklachten... die ieder afzonderlijk genoeg zijn om de doodstraf op te leggen. In België is per ongeluk het poliovirus terechtgekomen in rivierwater. Dat gebeurde bij een farmaciebedrijf in de buurt van Brussel. Door een menselijke fout lekte de afgelopen week 45 liter besmet water weg. Het kwam terecht in de rivier De Laan, die uiteindelijk uitmondt in de Schelde. De kans dat er mensen ziek zijn geworden is volgens de autoriteiten klein... omdat bijna alle Belgen tegen polio zijn ingeënt... en omdat het besmette water sterk verdund is. Het weer, veel bewolking, kans op een bui. Alleen in het oosten ook wat zon. Morgen begint opnieuw bewolkt met lokaal een bui. Later vooral in het noorden geregeld zon. En met 19 graden wordt het minder warm dan vandaag. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.